Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Amerikaanse speciale eenheden zijn afgelopen maand een schip opgegaan... om militaire goederen te onderscheppen die op weg waren naar Iran, meldt The Wall Street Journal. Het schip zou uit China komen en werd in de buurt van Sri Lanka onderschept. De Amerikanen zouden de spullen hebben vernietigd, waarna het schip verder kon. De rechter staat toe dat er zondag gedemonstreerd mag worden bij het Concertgebouw in Amsterdam. Pro-Palestijnse demonstranten willen betogen tegen de komst van een Israëlische zanger... omdat die ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlische leger. Burgemeester Halsema verbood het protest en daarop spannen de activisten een kort geding aan. Komende maandag wordt in Berlijn een Oekraïne-top gehouden... waarbij Europese leiders, de top van de NAVO en de Oekraïense president Zelensky zullen zijn. Dat heeft de Duitse regering bekendgemaakt. Namens Nederland gaat demissionair premier Schover naartoe... Of de Amerikanen maandag ook aanschuiven is nog onduidelijk. Volgens Amerikaanse media zal de speciaal gezant Witkoff dit weekend wel in Duitsland praten met Europese leiders en Zelensky. Ze onderhandelen over een gezamenlijk plan voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. De Britse koning Charles zegt dat zijn artsen zijn behandeling voor kanker kunnen terugschroeven... omdat de behandeling aanslaat. De ziekte werd begin dit jaar bij de Britse koning ontdekt. Hij zegt dat hij er dankzij die vroege diagnose nu zo goed op vooruit gaat. En de Nederlandse handbalsters zijn er niet in geslaagd... om voor de derde keer de finale van het WK te halen. In Ahoy moesten ze daarvoor Noorwegen verslaan... maar de wedstrijd eindigde in verlies. Morgen, zondag, speelt Oranje tegen Frankrijk om het brons.